We zijn er weer, de Radio 501 Daverende Donderdag. Dit is hem tot 24 uur vannacht en ik ben er tot 4 uur. Hartelijk welkom allemaal. Vandaag heb ik ook weer eh, tassen vol met muziek en daaruit eh, ga ik weer een leuke selectie maken eh, vanmiddag. En vandaag heb ik ook weer natuurlijk de vaste rubrieken. Straks ga ik bellen met Rob Ricard en dan gaan we het hebben over de fabuleuze platenkeuze. Theo Fried die eh, worstelt met zijn vooroordelen en dat vertelt hij straks in zijn BlaBla-blog om half drie. Ik ga de eerste tas openmaken voor de eerste plaat en die is van Status Quo en heet Whatever You Want. Dat was eh, Status Quo, ooit begonnen in de jaren 60 en ze doen nog steeds mee. Ik heb nu een cd in mijn handen van Johnny Cash. Last Night I Had The Strangest Dream. Last night I had the strangest dream I've ever known before. I dreamed that all the world agreed to put an end to war. I dreamed I saw a mighty room. The room was filled with men, and the papers they were signing said they'd never fight again. And when the paper was all signed and a million copies made, they all joined hands and bowed their heads, and grateful prayers were prayed. The people in the streets below were dancing round and round while swords and guns and uniforms were scattered to the ground. Het is natuurlijk weer eh, in donderslag even over tweeën. En dan gaan we even bellen met Rob Ricard. alhoewel, bellen. Ik heb hem al aan de lijn. Eh, Rob, ben jij daar aanwezig? Tuurlijk. Ik bel je even voor een tipje van de sluiver. De platenkeuze van half bier. Oké, ik doe het dit keer heel kort. Oh. Want eh, anders wordt het te uitgebreid. Oh, ja. Nee, is prima. er komen klachten binnen ook. Dus... Oh, krijg jij je e-mail erover binnen? Ja, er komen natuurlijk te lang. Dus we doen het heel kort. Het tipje van de sluier is, je moet beter op jezelf letten. Je moet beter op jezelf letten. Dat is de tip. Dat is de tip. En mag ik dan nog wel vragen waar het vandaan komt? Ja. <coughs> waar komt het vandaan? Wat? De tip die komt uit... Nee, de muziek. Oh, sorry. Ik dacht dat je wel... De tip komt van mij namelijk. Ja, dat snap ik. De muziek komt uit het buitenland. Komt uit het buitenland? Ja. En Europa of over de plas? verder nog weg. Nog verder. Jongen, en eh, wat was de tip ook weer? Denk aan je... Je moet beter op jezelf passen. Oh ja, dat was hem. Niet denken aan jezelf, je moet beter op jezelf passen. Nou, ehm, we gaan daarmee uh, stoeien. Ik ga een plaatje draaien en ik spreek je straks om half bier. Tot, straks. was You've Got a Friend, geschreven en gezongen door Carol King. En Carol King is inmiddels ook weer 70 jaar. De volgende cd is van Electric Light Orchestra en die cd heet Zoom. En van die cd heb ik gekozen voor Easy Money. De cd van Lucinda Williams heet Blast. Uit 2011 komt die en daarop staan verschrikkelijk mooie songs. Het genre is country en haar eh, tongval die past wel erg goed bij dit genre. Je hoort nu Seeing Black. How did you come up with time? didn't tell me you your mind. How I have been so blind? I didn't know. you change your mind when you made the decision to get off this ride? Did you run out of places to go and hide? Did you know everybody would be surprised when you made the decision to get off this ride? to jump ship. When did you start seeing black? Was it too much good? You failed, you left. Was it too much? ever hear my voice or just see my face? Did you finally get tired of running the race? Did you use a compass to get out of this place? Did you feel your act was the final truth? The dramatic ending of a misspent youth. Did you really feel you had all the proof? Did you feel your act was the final truth? Was your heart? it hard to receive that final hug? When evil triumphed over love, is it hard to find when you pull the plug? 501. De grote zusplaat. De grote zusplaat. De grote zusplaat. De grote zusplaat. De plaat uit de jeugd van mijn grote zus is Denise van Randy and the Rainbows. wel, dit kennen jullie nog wel. Alleen waarschijnlijk niet in deze uitvoering. Het is namelijk opgenomen tijdens een live concert. Op het podium staat Roger Chapman en de Shortlist. Hij zingt Shadow on the Wall. NL 7 april 2011. Vooroordelen. Ik kijk uit het raam en ik zie een hummer geparkeerd staan op de stoep, vlak voor een glasbak. En dan krijg ik een beetje last van vooroordelen. Maar met vooroordelen moet je altijd een beetje uitkijken. Want kijk, vrouwen op een bakfiets, die zijn bijvoorbeeld niet per definitie dom. En jochies op een scooter, die zijn soms geen overvallen of makelaar. En mensen die lachen, die zijn niet altijd depressief. En mannen met een hummer, die hebben echt niet altijd maling aan het milieu. Sommigen gebruiken die hummer bijvoorbeeld om hun lege flessen en oude kranten naar de glas- en papierbak te brengen. Nee, niet denken dat die azobak daar zo stom geparkeerd staat omdat meneer een pakje sigaretten kopen is. Het ding is vast van één van die mensen bij de glasbak. Vast! Of toch die sigaretten. Nee, niet denken, niet denken. Dem, wat is dat moeilijk, die strijd tegen vooroordelen. Als ik een paar minuten later nog een keer kijk, zie ik een vent met een zware jasje met bondkraag bij de sigarenboer naar buiten komen en in de hummel stappen. Vooroordelen. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. Kijk, deze kwam ik van de week weer tegen in mijn plaatkast. Toen ik een beetje gedachteloos stond rond te zoeken in die kast. Het is White Lies, Farewell to the Fairground. this ook bekend als The Fab Four. En ze waren er ook weer bij en speelden speciaal voor jullie For You Blue. En dat is te vinden op Let It Be uit 1970.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 Oh, look at the damage done. I've got a tongue that's thick and dry. I Lose Another Day. Going back in time on the sounds of the nation. De Radio 511 Flashback. De Radio 511 Flashback is vandaag in donderslag van de Jeff Healy Band en heet Hell to Pay. another man's dream. Now when your own little world seems to be in a state and you think you may be losing your mind, just remember the people who only can wait for happiness they never will find. there's no Louie laten we achter ons en we gaan de weg op met Lyle Lovett. West Texas Highway. I was uh, driving down West Texas Highway. I seen a hitchhiker with his thumb pointing my way. He didn't look suspicious. He didn't look in it too clean. put on my brakes and I opened up the door. Could tell it was a bum by the boots that he wore. He said, I'm going down to Haskell. Got a woman back in Abilene. He told me, son, East Texas is where I come from. I've been riding that Jacksonville rodeo and I got humdrum. I'm traveling around a whole lot of Texas I've seen. Yes, and I, I'm mighty glad you was was pushing out my way. Your fancy clothes and this shiny Chevrolet. So I'm going down to Haskell Got a woman back in Abilene. like a possum. A mighty happy rascal. He waved goodbye when I, I let him out at high school. And that's about the last of that road trip that I've ever seen. But you know that I'm still wishing to this very day had my clothes and his shiny Chevrolet. it was me going to Haskell with a woman back in Abilene. But you know that I'm still wishing to this very day. He had my clothes and his big Chevrolet, and it was me going to Haskell. with a woman back in Abilene.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 myself. I thought soul. You're going to reap just what you sow. Dit, dit is deze week. De Radio 501. Praat voor je hoofd. Voor je hoofd. Voor je hoofd. Jouw radio. Jouw muziek. Echte muziek. Wat ik I was 16 years old.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 En dan dansen ze van plezier. Wat? Koeien die dansen van plezier? Dat moet je zien. Kijk nu op wakkerdier.nl voor een koeiendans bij jou in de buurt. Ik heb zand onder mijn avond. ik heb zand op mijn benen. Heerlijk hè, om op vakantie te gaan. Maar wist u dat veel mantelzorgers nooit op vakantie kunnen? Zij zorgen dag in dag uit voor hun chronisch zieke moeder of voor hun kind met een ernstig lichamelijke handicap. Vakantie zit er voor hun niet in. Of wil jij die verzorging een paar dagen overnemen? Dan kunnen zij ook eens op vakantie. Ga naar handeninhuis.nl en meld je aan. Hetty Heiting namens Handen in Huis Mantelzorgvervanging Nederland. Ik ben Willem Hiddink, coach van Energiecentrum MKB, de ondernemersclub voor energiebesparing. Oké jongens, houd het hoofd koel, maar niet te koel en luister. Veel bedrijven gebruiken koel- en vriesmeubels die te koud staan afgesteld. Daar valt keiharde winst te behalen. Elke graad te koud kost geld. Controleer de koeling. Hoe? Ga naar energiecentrum.nl. Ja, u hoort het. De dames willen weer naar buiten. Maar wist u dat ruim 300.000 koeien nooit de wei in mogen? Zelfs als de zon schijnt, blijven zij het hele jaar binnen in de stal. Koop daarom liever biologische melk en kaas. Dan weet u zeker dat de koe lekker in de wei liep. Meer weten? Kijk op wakkerdier.nl. Als je kookt met een schort, verklein je het risico op vieze kleren. Je weet niet zeker dat je geen vlekken krijgt door onverwacht spetterende saus, maar je doet je best om het te voorkomen.